uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Vakbonden FNV en AOB eisen van het kabinet een miljoenenfonds... voor mensen met langdurige coronaklachten. Komt dat er niet, dan stappen ze naar de rechter om de staat aansprakelijk te stellen. De bonden zeggen dat ruim duizend zorg- en onderwijsmedewerkers met long-covid hun baan zijn kwijtgeraakt. FNV en AOB vinden dat er te weinig is gedaan om hen te beschermen... en willen dat het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar stelt voor het fonds. Een eigen bijdrage in de jeugdzorg is geen goed idee, vinden Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV. Gisteren werd bekend dat het kabinet een deel van de jeugdzorgtaken weer bij gemeenten wil weghalen. Daar hoort ook een bezuiniging bij van 500 miljoen euro. Jeugdzorg en FNV zijn bang dat er daarom een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Dinsdag wordt er een petitie aangeboden. In Noord-Korea zijn sinds eind vorige maand ruim een half miljoen mensen ziek geworden, meldt het staatspersbureau. Ook zijn afgelopen dag 21 mensen die koorts hadden overleden. Mogelijk gaat het om corona, maar dat is niet bevestigd omdat er nauwelijks testcapaciteit is. Afgelopen donderdag meldde Noord-Korea het eerste coronageval. Zo'n 150 asielzoekers zijn gisteravond van Ter Apel overgebracht naar andere opvanglocaties, meldt RTV Noord. 100 mensen gingen naar Nijmegen, 50 asielzoekers gingen naar Geleen. Het COA wil zo de overvolle opvanglocatie in Ter Apel ontlasten. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... hebben de Russische en Amerikaanse minister van Defensie met elkaar gebeld. Volgens Rusland gebeurde dat op initiatief van de VS. De Amerikaanse minister Austin riep onder meer op tot een staakt het vuur in Oekraïne. Het weer. Eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag.